Dat stelt de PvdA na aanleiding van berichten dat er een compromis op handen zou zijn. De laatste dagen leek het erop dat de partijen het eens konden worden over het sturen van opleiders voor het Afghaanse leger. Gisteren bleek dat de NAVO daarvoor ook een officieel verzoek heeft gedaan. Maar de NAVO zou ook vragen om honderden gevechtsmilitairen. Een voortzetting van een vechtmissie in enige vorm is voor de PvdA onaanvaardbaar. Drie Duitse paters worden niet strafrechtelijk vervolgd voor seksueel misbruik, ook al hebben ze bekend. Volgens justitie zijn hun zaken verjaard. De paters-jezuïeten vergrepen zich in de jaren 70 en 80 aan scholieren. Ze werkte toen als docent, onder meer aan het prestigieuze Canisius Lyceum in Berlijn. Door de zaak kwamen ook veel andere gevallen van misbruik door geestelijk aan het licht. Een Duitse officier van justitie benadrukt dat het sowieso moeilijk zou zijn geweest om de zaak tegen de mannen rond te krijgen. Want een bekentenis alleen is niet genoeg. Er hadden ook bewijzen moeten worden verzameld en dat was zeer moeilijk geweest na al die jaren. Als de paters zouden zijn vrijgesproken, dan was dat nog veel erger geweest voor de slachtoffers, zegt ze. Supermarktketen C1000 stopt versneld met het verkopen van vers vlees van gecastreerde varkens. Daardoor is dat soort vlees vanaf eind volgend jaar bij geen enkele C1000 meer te koop. Eerder besloot Albert Heijn al om vanaf volgend jaar geen vlees meer te verkopen van gecastreerde varkens. De stichting Varkens in Nood had de twee supermarktketens gedreigd met een rechtszaak. In Nederland gebeurt het castreren van biggen sinds vorig jaar onder verdoving. Maar volgens vakkers in nood hebben biggen daardoor nog steeds pijn als de verdoving is uitgewerkt. Het weer. Wolkenvelden en een enkele opklaring. Vannacht is het min 4 tot min 8. De komende dag af en toe zon en temperaturen rond het vriespunt.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 Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on?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 frei.